Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Shell in Rotterdam woedt al sinds gisteravond brand in een elektriciteitsstation. Daarom is de olieraffinaderij gecontroleerd stilgelegd. Volgens de Milieudienst Rijnmond was er gisteravond een klein incident... waardoor er een explosie was. Vervolgens viel de stroom uit en werden delen van de fabriek stilgelegd. Niemand raakte gewond. Omdat er veel overtollige gassen worden afgefakkeld... zijn er in de wijde omgeving vlammen en rook te zien. Ook zijn er luide knallen te horen... Shell heeft al excuses aangeboden voor de overlast. In Phoenix, in het zuiden van de VS, is voor de tweede keer in twee dagen een baby omgekomen in een snikhete auto. Het jongetje van één was achtergelaten op de parkeerplaats toen zijn ouders naar de kerk gingen. Volgens de brandweer was er geen opzet in het spel. Een dag eerder werd een baby van zeven maanden doodgevonden in een auto. Zijn ouders waren hem vergeten. In Phoenix is het al dagen zo'n 40 graden. De Australische politie heeft met de arrestatie van vier verdachten een aanslag op een vliegtuig voorkomen, dat zegt premier Turnbull. Bij huiszoekingen in Sydney werden vier mannen opgepakt. Ze zouden op een vliegveld een zelfgemaakt explosief hebben willen gebruiken. Volgens de politie waren de vier geradicaliseerde moslims. Vanwege de arrestatie van de verdachten worden er de komende tijd extra veiligheidsmaatregelen genomen op alle Australische luchthavens. En de halve finale van de Oranje Vrouwen op het EK voetbal in eigen land is al uitverkocht. Er is geen kaartje meer te krijgen voor de wedstrijd komende donderdag in Enschede. Ook de finale, drie dagen later in dezelfde stad, is al uitverkocht. In het stadion van FC Twente passen 30.000 toeschouwers. Oranje plaatste zich voor de halve finales door Zweden met 2-0 te verslaan. Het weer nog vooral landinwaarts, overdag een paar buien, verder soms zon. Bij matig aan zeekrachtige wind wordt het 20 tot 24 graden. Maandag vrijwel droog en ook vaker zon. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.